Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De leider van een extreemrechtse Amerikaanse militie is volgens een rechtbankjury schuldig aan opruiing. De man van 57 stond terecht voor zijn rol in de bestorming van het Capitool begin vorig jaar. Hij zou leden van de zogenoemde Oathkeepers hebben opgeroepen om te voorkomen dat toenmalig president Trump de macht zou overdragen aan Joe Biden. De leider wordt gezien als een van de belangrijkste verdachten in de zaak rond de kapitoolbestorming. Hij hoort later van de rechter wat voor straf hij krijgt. De maximumstraf voor opruiing is 20 jaar cel. Nederland is volgend jaar mede-organisator van de top over democratie. Vertegenwoordigers van Europese landen, de media, particuliere organisaties en activisten komen eind maart samen in Den Haag om te praten over persvrijheid. De top wordt pas voor de tweede keer gehouden. andere gastlanden zijn Zuid-Korea, Costa Rica en Zambia. Een automobilist is gisteravond in Breda uit de bocht gevlogen... en heeft daarna de gevel van een huis geramd. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De bewoners van het huis raakten niet gewond, maar de ravage is wel groot. Volgens een buurtbewoner reed de man abnormaal hard. Drie mannen hebben taakstraffen gekregen omdat ze in Meerlo in Limburg... illegaal onderdelen van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog hebben opgegraven. De drie haalden vier jaar geleden een Britse Spitfire zonder vergunning uit de grond. Ze namen een parachute, een reddingsvest en onderdelen van een motorblok mee. Louis van Gaal denkt dat het Nederlands elftal zaterdagmiddag een moeilijke wedstrijd te wachten staat tegen de Verenigde Staten. Volgens de bondscoach van Oranje is Amerika heel fanatiek en scherp op de bal. De Amerikanen plaatsen zich gisteravond voor de achtste finales door met 1-0 te winnen van Iran.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 I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you, what you, what you gonna do? Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen.